En westerse landen zijn bang dat de Russen het land willen binnenvallen. Volgens Rutte moet er alles aan gedaan worden om dat te voorkomen. I very much hope uh, that this dialogue produces a solution. If it doesn't, then the Netherlands is clear. For the Netherlands, it is clear that further aggression against Ukraine will have serious consequences. De EU en de VS bereiden sancties voor tegen Rusland voor als het conflict uit de hand loopt. In Almere is een meisje van 17 opgepakt die gefraudeerd heeft met bankpassen van ouderen. Ze zou minstens 44.000 euro achterover hebben gedrukt. De ouderen werden gebeld door een nep bankmedewerker die om een pin vroeg en hun bankpas liet meegeven aan een koerier. Daarna werd de rekening leeggeroofd. De Olympische Spelen zijn nog niet officieel begonnen, maar toch staan sommige sporters nu al op de baan. Ze zijn druk in de weer met stenen gooien en vegen voor het curlingtoernooi. De openingsceremonie van de Olympische Spelen is overmorgen. En het slangmysterie is opgelost. Een man die zo'n beest in het kanaal van Gent naar Terneuzen dumpte, is opgepakt. Vorig jaar visten drie vrienden de 4 meter lange dode slang op. zonder ze nogal van te kijken. Die maandag, hè, dat is altijd een speciaal dag bij mij. Ik krijg altijd van die orde telefoons. ik, al gisteren, ik had gisteren nog gezegd tegen Jasmin, wat het morgen weer zijn. Kijk, de Python uit het kanaal. Dat is de wel Ja, de politie ging op onderzoek uit en kwam uit bij het huis van een man uit Zelzaten. In zijn huis konkelden zeven grote slangen rond en een grote hagedis. De dieren zijn weggehaald. Volgens de politie werden ze niet goed verzorgd. Het weer, vanmiddag steeds meer wolken. Vanuit het zuidwesten trekt de regen over het land en het wordt een graad of 10. Morgen bewolkt met buien en iets kouder.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 I can call you daddy, and daddy when you a strange world. Maybe it's the third world. Maybe it's just first time around. Doesn't speak language. He holds no currency. He is a foreign man. He is surrounded by the sound, the sound. Cattle in the marketplace, scatterlings and orphanages. He looks around, around. He sees angels in the architecture, spinning in infinity. He says, Amen, Hallelujah. If you be my bodyguard. in de tweede uur begonnen met Paul Simon, You Can Call Me Al. En ik ga door met The Rembrandt, I'll be there for you. heeft de nieuwe opgerichte politieke partij Zandvoort Echt 1, Zee, de kandidatenlijst bekendgemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Onder aanvoering van de lijsttrekker Mirko Gerrits wil de partij gaan bijdragen aan een nieuwe bestuurcultuur. Met de kernwaarden verbinding, verfrissing, doelgericht en transparant willen wij ons inzetten voor een nieuw democratie in Zandvoort en Bentveld. Zee wil dienstbare politici en bestuurders die niet de potentie hebben alles het beste te weten. Geen politiek over de mensen, maar een politiek met de mensen, meldt de woordvoerder van de partij.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 Door in groepverband ervaringen uit te wisselen, leer je van elkaar. Facilitators Rob Spruit en Tim Kruger. Deelname is gratis. Aanmelden via 06 337 35694 06 3373 5694 of informatie at herstelacademie.org. En de start is vrijdag 9 februari en het zijn acht lessen van 10 tot 1 uur. En de locatie? De blauwe tram. ballads hoor je hier op ZFM. was Ryan Paris met Dolce Vita. Een pianoconcert. Een uur luisteren naar rustgevende klassieke pianomuziek... van componisten als Chopin, Beethoven en Schubert... en klassieke pianomuziek van Einaudi, Beving en Tiersen.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 I'm gonna freak you here, I'm gonna freak you there. I'm gonna move you out of this atmosphere, cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig, jig, jiggles in your behind. I say the one, two, three. Come on, girls, I uh, get on the floor. I uh, come alive, y'all. Uh, give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. I said one, two, three, four. Tell me one to Mike, what are you waiting for? To the hip hop, the hippie to the hip, the hip, hip, a hopper, you don't stop. Rock it to the bang, bang the boogie, say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to bead. Well, skittle bebop, we rock a Scooby Doo, and guess what? America, we love you, because you rock in a row with us so much so you can rock till you're 101 years old. I don't mean to brag, I don't mean to boast, but we're like hot butter on a breakfast toast. Rock it out, a baby bubba, baby bubba to the boogie, to bang, bang the boogie to the beat. Beat is so unique, come on, everybody, and dance to the beat. I say I can't wait to the end of the week when I rap it to the rhythm of a groovy beat and attempt to raise your body heat or just blow your mind so that you can't speak and do a thing but a rock and a shuffle your feet and later change up to a dance called the freak and when you finally do come into your rhythmic beat rest a little while so you don't get weak. I know a man in Hank, he has more rhymes than a serious bank so come on Hank, or sing that song until the rhythm of the boogie to bang bang the bomb dim, The ladies pimp, the women fight for my delight, but I'm the grand master with the three MCs that shop the house for the young ladies. And when you come inside and the front, you do the freak bank, and do the bump, and when the sucker MCs try to prove a point with Treacher's Trio, I win the serious joiner from sun to sun and from day to day. I sit down and write a brand new rhyme because they say that miracles never cease. I've created a devastating masterpiece. I'm gonna rock the mic so you can't resist. Everybody, I say it goes like this when I was. Called Coming home late one dark afternoon, reporter stopped me for an interview. She said she's heard stories and she's heard fables that are vicious on the mic and the turntable. This young reporter I did adore, so I rocked the vicious rhyme like I never did before. She said, "Damn fly guy, I'm in love with you." The over legend must have been true. I said, "By the way, baby, what's your name?" Said I go by the name Lois Lane, and you can be my boyfriend. You surely can. Just let me quit my boyfriend called Superman. I said he's a fairy, I do suppose, flying through the air and pantyhose. He may be He's very sexy or even cute, but he looks like a sucker in a blue and red suit. I said you need a man who's got finesse and his whole name across his chest. He may be able to fly all through the night, but can he rock a party till the early light? He can not satisfy you with his little worm, but I can bust you out with my super sperm. I go do it, I go do it, I go do it, do it, do it, and I'm here and I'm there. I'm Big Bang Hank, I'm everywhere. I uh, just throw your hands up in the air and party harder like you just don't care. Let's do it. I uh, don't stop, y'all. I uh, take a talk, y'all. You don't stop. I go home, tell, motel. what you gonna do today? Some gonna get a fly girl, gonna get some spank and drive off in a death OJ. Everybody go home, tell, motel. Yesterday, yesterday, yesterday. Hendrik Otto Westbroek, geboren in 1952, is een Nederlandse zanger, liedjeschrijver, muziekproducent, radio- en televisiepresentator en ook nog politicus. Hij was tevens enkele jaren vicevoorzitter in het bestuur van Buma Stemra. Westbroek is geboren in Zuilen en volgde de HBS. In 1982 trad Westbroek als radiopresentator in dienst bij de VARA. In de loop van 20 jaar presenteerde hij onder andere Denk aan Henk, de popkrant, de vader vuurwerk, een wekelijks uurtje hardrock en heavy metal, soms samen met zijn baas Marcel van Dam. Op de Vara, dinsdag op Hilversum 3, later de Radio 3. Daarnaast droeg hij de muzikale eindverantwoordelijkheid voor Kinderen voor Kinderen, deel 11 tot en met deel 19. En hier is Henk Westbroek met Zelfs je naam is mooi. En naast zonder bijna te denken, kijk ik naar een omgekeerde striptie van een volmaakte schoon.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 Dan hebben we Shakira, een Colombiaanse zangeres. En Shakira is geboren in 1977. En ze wordt dus vandaag 45 jaar. Shakira Isabel Mebarak Rippel. Na de sterstatus in Latijns-Amerika te hebben bereikt... brak ze wereldwijd door in 2001 met het nummer Whenever, Wherever. Shakira werd op 2 februari 1977 geboren in de kustplaats Barranquilla, een van de grootste steden van Colombia. Haar volledige naam is Shakira Isabel Mebarak Rippel. Mebarak is de achternaam van haar Libanese vader en Ripple die van haar Colombiaanse moeder.